Dat geldt eigenlijk voor het hele veld, maar dat geldt zeker voor deze drugs die in eh, Nederland geproduceerd worden. En dat is voor criminelen buitengewoon interessant, want die zijn maar op één ding geïnteresseerd, snel geld maken. En als dat met grote productie kan, dan zullen ze dat niet laten. De meeste drugslabs werden gevonden in woonwijken en dat is een groot risico. Het ging al meerdere keren flink mis. Zo kwamen er bij een explosie in een garagebox in Rotterdam begin vorig jaar drie mensen om. Woningcorporaties stappen naar de rechter. Ze eisen dat het kabinet het plan om de huren te bevriezen terugdraait. De corporaties zeggen dat ze geen huizen meer kunnen bouwen en verduurzamen als ze de huur niet mogen verhogen. Bij een brand in een circustent vlak over de grens in Duitsland zijn bijna 20 kinderen en volwassenen gewond geraakt. Het gebeurde ten oosten van Kerkrade in Zuid-Limburg. Het ging fout toen iemand uit het circus een act met vuur aan het oefenen was. Hij liep brandwonden op en ook kinderen raakten dus gewond. En een opvallend gezicht in het Limburgse Weert. Daar worden jonge merels in een nestje gevoerd door twee volwassen pimpelmezen. Dat is nieuw, zegt deze vogelkenner. Ik geef nu 26 jaar eh, cursus voor de vogelwacht en eh, ik heb dit nog nooit, eh, nog nooit meegemaakt, nee. de jonge merels zijn inmiddels al groter dan de volwassen pimpelmezen. Maar dat maakt blijkbaar niet uit. Dus niet te geloven, ze blijven aan het vliegen. Van smerts vruchten tot zoveel dan de merel, dan een pimpelmeisje. En dan zijn ze er allebei en dan wachten ze op elkaar. Dat is gewoon prachtig. waarschijnlijk begonnen de pimpelmezen de merels te voeren... nadat hun eigen kuikens waren overleden. Het weer droog, af en toe lekker zonnig. Max 17 of 18 graden. Op de Wadden en langs de kust iets koeler. En morgen krijgen we weer net zo'n dag als vandaag. En ietsje warmer. 18 tot lokaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland wordt het voorzichtig aan drukker op de weg. Opvallende files staan daar op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk staat 15 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kleine 20 minuten. De A10 Noord tussen afrit Volendam en Amsterdam op de A10. Daar staat 6 kilometer ook door een ongeluk.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 I can't give them no burn. I can't be concerned with all that talk. I won't be involved. That's my word. See, I'm not the one. They got me confused. They got me messed up. Don't you think I've had enough?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 De politie heeft vorig jaar een record aantal drugslabs ontdekt, 167. De meeste labs werden ontdekt in woonwijken... en volgens de politie is de veiligheid van mensen die daar wonen daardoor in het geding. Door een grote brand bij Horst in Limburg is de A73 afgesloten. Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij die over de snelweg trekken... Mensen die in de buurt wonen krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Studentenkamers zijn opnieuw duurder geworden. Gemiddeld betaalden studenten in het eerste kwartaal van dit jaar 683 euro per maand.